Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie heeft de stiefvader van een overleden baby uit Papendrecht opgepakt. Ze zeggen niet waarvan de man wordt verdacht. Het meisje van negen maanden stierf vorige week een niet-natuurlijke dood. Volgens de politie is ze waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De moeder van de baby werd dinsdag opgepakt. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het meisje. Eén druppel bloed is genoeg om te testen of je kanker hebt. Dat heeft een groep internationale onderzoekers onder leiding van het VUMC Amsterdam ontdekt. Ze hebben een test ontwikkeld die werkt voor zes verschillende kankersoorten. De ziekte is zo in een vroeg stadium op te sporen. De onderzoekers hopen de definitieve test over een jaar of vijf af te hebben. De risico's van de renovatie van de brug in Alphen aan de Rijn waren bekend. Er werd onder meer rekening gehouden met het omvallen van de hijskranen en elektrocutiegevaar, staat in documenten die de gemeente heeft vrijgegeven na een WOP-verzoek van de NOS. De bouwbedrijven hielden er rekening mee dat de lading kon loskomen of ergens tegenaan stoten, met letsel en schade als mogelijk gevolg. De Europese sancties tegen Wit-Rusland worden vier maanden opgeschort. De Europese Unie beloont het land zo voor het verlenen van gratie aan politieke gevangenen... en versoepeling van het beleid van president Lukashenko. De financiële tegoeden van de president en 170 andere Wit-Russen worden niet langer bevroren. Ook worden hun reisbeperkingen ingetrokken. En China heeft de één-kind-politiek officieel afgeschaft. Twee jaar geleden had de communistische partij de wet al versoepeld... Nu mogen alle ouders twee kinderen hebben. De afschaffing van de eenkindpolitiek heeft te maken met de vergrijzing in China. Het land heeft dringend behoefte aan jonge arbeidskrachten. Het weer, vooral in het midden en zuiden schijnt de zon. In het noorden blijft het vaker bewolkt. Het is 13 tot 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Het weekend blijft droog met af en toe zon.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 We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als u het internet inschakelt, dan moet u even intikken ZFM-live, met een V dus, hè, live. En mijn naam is Bart van der Meer. We gaan eh, vandaag eh, het eerste uur stevig eh, van start met The Who en Rod Stewart. En nog heel veel lekkers dit komende uur. Veel plezier. just because we get around. Talking about my generation. before I get old. Talking about my generation, it's my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. just talking about my generation. Get around. mocht er eh, alles sinds zijn, zal ik maar zeggen. Dit was eh, Rod Stewart met Do You Think I'm Sexy uit 1978. En we begonnen met The Who en My Generation. En ik zal je vertellen, tot eh, een half uur voordat dat ik wegging van huis... stond dit nummer nog niet op de playlist. Waarom heb ik hem dan gedraaid? Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat de single uitkwam. En ik vond het reden genoeg om dan even te gaan draaien. Alle kans trouwens dat die volgend jaar ook, volgend jaar, volgende week ook weer gedraaid gaat worden... als nieuwe binnenkomer in de top 40 van 65. Maar goed, dat zien we dan wel weer. We gaan weer even stevig door met Olivia Newton-John... en de Electric Light Orchestra uit 1981. Hier is Physical. get child is white. Together they grow to see the light. To see the light. was de groep eh, Greyhound met Black and White uit 1971. Zijn we nu toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. Normaal doen we dat na drie platen, maar eh, de hoe kwam er even tussendoor. Dus werden het deze keer eh, vier nummers voordat we die top 40 gingen doen. Er zijn zes nieuwe binnenkomers, dat zijn er nogal wat. En dat zijn niet de minste. De eerste bijvoorbeeld nieuw op 39. Bob Dylan, Positively Fourth Street. that's not where it's at. You have no faith to lose, and you know it. I know the reason that you talk behind my back. I used to. 1965. Op 39 Bob Dylan, Positively 4th Street. En een paar plaatsen hoger op 37 hebben we The Animals en It's My Life. Nieuw op 37 The Animals and It's My Life. Het volgende nummer, Baby I'm Yours, was in Amerika een hit in 1965 voor Barbara Lewis. Het werd geschreven door Van McCoy en in Engeland hadden Peter en Gordon een hit met dat nummer. Nieuw op 31, Baby I'm Yours. Baby I'm yours. Baby I'm yours. And I'll be yours. years until the stars fall from the sky. Yours, yours until the rivers all run dry. In other words, until I die. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. And I'll be yours. Yours until the sun of time. I'm gonna stay right here by your side. Do my best to keep you satisfied. Nothing in the world can drive me away. Cause you and me, babe, you'll hear me say. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. And I'll be See In other words, until eternity. I'm gonna stay right here by your side. Do my best to keep you satisfied. Baby, I'm yours. Baby, I'm yours. Till the stars fall from the sky. geschreven, zoals ik al zei, door Van McCoy, Peter and Gordon en Baby I'm Yours op 31. Twee plaatsen hoger op 29, een eh, compositie van Sonny Bono, uitgevoerd door Sonny and Cher. But You're Mine. Sonny and Sharon, But You're Mine, nieuw op 29. Zeven plaatsen hoger kwam een nummer binnen met de titel Love is Strange. Is opgenomen door Buddy Holly, Kenny Rogers, eh, Mickey en Sylvia... en ook door Paul McCartney met zijn groep Wings op het album Wings Wildlife. Maar op 29 oktober 65 kwam het binnen via de Everly Brothers. Hey, Donald, what, Phil? How would you call your baby home? Well, if I needed her real bad, I guess I would call her like this. Naar nou, mijn bescheiden mening is dat eh, wel de beste uitvoering die hier is van dit nummer. The Everly Brothers and Love is Strange. En dan krijgen we nu de allerhoogste binnenkomer. En dat is per solo. De klapper van de week. week, week. Ja, ja, en dat is er eentje van de Rolling Stones. Nieuw op 17. Get off of my cloud. in your land. you brighten the Deze kwam van het album Two Years On uit 1970, de Bee Gees en Lonely Days. Hoog tijd voor de tip van Willem en die komt eh, deze keer uit Nederland, uit Den Haag eigenlijk, zou ik maar zeggen. Van de groep Q65, u kent hem wel van uh, uh, Victor. Het enige wat je, waarvan je zeker wist dat hij zo heette, was het feit dat het op het hoesje stond, want de tekst was niet te verstaan. Later ging het beter met de Q, qua zingen in ieder geval... Want je kon in ieder geval horen wat ze zongen. Zoals deze uit 1967. Een compositie eh, van drie van de leden. Frank Nuyens, J. Baar en Wim Bieler. Hier is de tip van Willem Q65 From Above. still wants to said will last. She can't turn me loose, oh no. In spite of everything, she's still in love. To her lovesick man, I'm from above. My love, she is a coily girl. She just can't quarrel with me. When I say I want to rock you. She said you miss wait and see. She can't It's is to find dat was hem, de tip van Willem. From Above van de Q65. En zoals Willem terecht opmerkt, tijdloze muziek. We gaan naar 1982, naar F.R. David van origine Tunesier Beroemd geworden in Frankrijk. En heeft één wereldhit gehad met Words. F.R. David and Words uit 1982. Hij schijnt nog twee hits gehad te hebben. Die zijn dan volledig aan mij voorbij gegaan. En ik heb ze ook nooit teruggevonden in de top 40 van die jaren. Goed, in Nederland is een one-hit wonder. Ehm, de naam Frank Zappa, die valt in Matchbox nooit. En muziek wordt van hem ook nooit gedraaid. Maar de man was wel een groot fan van Johnny Guitar Watson... Johnny speelde ook regelmatig mee op de LP's van Frank Zappa. En Frank was een groot bewonderaar van hem. En dat kan ook kloppen, want de man was natuurlijk erg kundig op zijn gebied. Johnny Guitar Watson met een van zijn grootste hits, A Real Mother For You.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 will yeah. Lord, it's a real motherfucker, yeah. Say it's a real motherfucker, yeah. Now get out of here! My goodness. Too cold. Cold-blooded, cold-blooded, I'm telling you the truth. Let, let me stop here at this gas station. Give me three gallons of low lead. I'm full nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will. Kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Laval? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end. to war. Donovan, een top 100 hit uit 1965, Universal Soldier. Het eerste uur wordt afgesloten door Sonny James uit 1956... met het nummer Young Love. Tot zo, na het nieuws en de berichten en Sonny James. They say forever, boy and girl they're just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love. kiss from your sweet lips will tell me that your love is real and I can feel that it's true.